Jeroen van Kamp met het CNRS Journaal. Orkaan Ida heeft de zuidkust van de Verenigde Staten bereikt. Ida is aan land gekomen in de staat Louisiana. De orkaan vormt mogelijk een bedreiging voor New Orleans... de stad die in 2005 zeer zwaar werd getroffen door de orkaan Katrina. Ruim 1800 mensen verloren toen het leven. Afgelopen dagen zijn tienduizenden inwoners geëvacueerd. Er worden windsnelheden van zeker 240 kilometer gemeten. Behalve schade aan huizen wordt ook rekening gehouden met stroomuitval en overstromingen. Max Verstappen is uitgeroepen tot winnaar van de verkorte en uitgestelde Grand Prix van België. Het is zijn 16e zege in de Formule 1. Omdat het de hele dag regende was het zicht slecht. Daardoor kon de race niet doorgaan op het geplande tijdstip. Toen de race uiteindelijk wel van start ging, werd hij na drie rondjes al stilgelegd. Zo'n 75.000 mensen, doorweekte fans, hebben daar ruim drie uur op zitten wachten. De drie rondjes werden gehonoreerd met de helft van het gebruikelijke aantal WK-punten. Verstappen loopt daarmee vijf punten in op Lewis Hamilton. Muzikant, zanger en producer Lee Scratch Perry is overleden. De Jamaicaan was al geruime tijd ziek en overleed in het ziekenhuis. Perry werkte onweer samen met Bob Marley, de Beastie Boys en Keith Richards. In Jamaica was Lee Perry een grootheid. Zo werd hij onderscheiden met de Order of Distinction. De minister-president van Jamaica noemt zijn dood een groot verlies voor het land. Perry is 85 geworden. Teun Koopmeiners stapt over van AZ naar de Italiaanse club Atalanta Bergamo. De Oranje International meldde de transfer na de wedstrijd van de Alkmaarders tegen Herenveen. De 23-jarige Koopmeiners tekent in Italië contract voor vijf jaar. Bij Atalanta spelen ook al Hans Hatenboer, Marten de Roon en Sam Lammers. Het weer vanavond en vannacht trekt nog veel bewolking over het land... maar er komen ook een aantal opklaringen, komt ook een aantal opklaringen voor.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 De ese culo me volvió un teco. Eh. Micro, dosis, rola, oxi. Pensando solo había un closet. Oh. ZFM. Zon, zee, zandvoort en zomerhit. it just ZFM ain't no refusing. I it all She was the perfect one. She really put it on. I had to write a song. Hey, sexy lady. driving me nuts. I like Your ah, ah. body's Sexy lady. Sweet and nice. You, you got that figure. That hourglass shape, girl. Wow sexy lady, you can drive me crazy.